Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VN zegt dat afgelopen dag tienduizenden Palestijnen naar het zuiden van de Gazastrook zijn gevlucht. Aanleiding is de waarschuwing van Israël om het noorden van de Gazastrook te verlaten... vermoedelijk omdat er een grondoffensief wordt voorbereid. Israël heeft ook opdracht gegeven om een ziekenhuis in het noorden van de Gazastrook... voor de ochtend te ontruimen, zegt Artsen zonder Grenzen. De organisatie veroordeelt de aanvallen op de gezondheidszorg in Gaza. Buitenlanders in de Gazastrook krijgen mogelijk de kans om weg te komen. Canadese functionarissen zeggen dat er wordt gekeken naar een manier om de grens tussen Gaza en Egypte een paar uur lang te openen. Het is nog niet zeker dat het gaat lukken. Daarom vraagt Canada zijn inwoners nog niet om naar de grens toe te gaan. Joran van der Sloot gaat waarschijnlijk bekennen in een zaak waarin hij wordt beschuldigd van afpersing, meldt Amerikaanse media. De Nederlander wordt verdacht van het afpersen van de moeder van de vermiste Natalie Holloway. Van der Sloot beloofde de moeder in ruil voor geld informatie te geven over de zaak, maar dat deed hij niet. De Telegraaf meldt dat Van der Sloot een deal heeft gesloten met justitie. In ruil voor een lagere straf zou hij alles vertellen over de vermissing en over het afpersen. Van der Sloot werd eerder in Peru veroordeeld tot 28 jaar cel voor moord. Het gebouw van de Universiteit Leiden in Den Haag blijft het hele weekend dicht... vanwege een verhoogd veiligheidsrisico. Afgelopen dag was het gebouw ook al dicht. De universiteit en de politie willen niet zeggen wat er aan de hand is. De politie was afgelopen dag zichtbaar aanwezig bij het pand in Den Haag. Andere gebouwen van de Universiteit Leiden waren wel open. Daar werden de studentenkaarten gecontroleerd. Het weer. De regen trekt naar het oosten weg koelt af naar een graad of 9.